7 uur. moet bij het NWS-journaal. In een bijstandsgezin. Het zijn er nu 223.000, zegt het CBS. In 2009 kwam ruim 5% van de kinderen uit een gezin met bijstand. Nu is dat 6,5%. De meeste kinderen in de bijstand wonen in Rotterdam. De VN gaat wereldwijd onderzoeken of de veiligheidscontroles op vliegvelden in orde zijn. Dat gebeurt vanwege de bomaanslag op een Russisch vliegtuig dat was opgestegen in Sharm el-Sheikh. De bom kon mogelijk aan boord worden gebracht doordat de controle in Sharm el-Sheikh te wensen overliet. De Amerikaanse overheid heeft het reisadvies voor Amerikanen waar ook ter wereld aangescherpt. Het gevaar van aanslagen is toegenomen, waarschuwt Buitenlandse Zaken. Reizigers krijgen het advies goed op te letten op openbare plaatsen en grote menigten te mijden, vooral tijdens de feestdagen. De waarschuwing geldt tot 24 februari. De uitstoot van CO2 moet in 2050 minstens 95% minder zijn dan in 1990, schrijven PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn, vinden PvdA en GroenLinks. Met de wet willen ze de overheid dwingen meer werk te maken van het klimaatbeleid. De Nederlandse acteur Maarten Heijmans heeft vannacht in New York een internationale Emmy Award gekregen voor zijn rol als Ramses Shaffi in de televisieserie Ramses. Heijmans nam het in de categorie beste acteur op tegen een Brit, een Turk en een Braziliaan. Vorig jaar kreeg Martijn Heijmans voor zijn rol als Shaffi al een gouden kalf. En de serie werd ook bekroond met een Nipkoff-schrijf en de Prix Europa. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het oosten misschien ook natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 graden in het oosten tot 6 op Tessel. Pas komende nacht trekt het regengebied weg. Morgen buien, maar soms ook zon. En dan is het 5 tot 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op deze wegen. Er staan trouwens 10 eh, files op de snelwegen in de Randstad. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor het knooppunt Muidenberg 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A7 Horen-Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer 10 kilometer. Een ongeluk op de A20 richting Gouda voor het Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de A20 naar Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 5. A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout en Gorkum 14 kilometer.